Annette Schut met het NOS Journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is gisteravond laat aangekomen in New York. Volgens de New York Times is hij samen met zijn vrouw naar een gevangenis in Brooklyn gebracht. Op een account van het Witte Huis wordt een video getoond waarop Maduro te zien zou zijn. President Trump zei op een persconferentie dat hij wordt beschuldigd van drugsterrorisme... Maduro werd gisternacht gevangen genomen tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela. Tienduizenden huishoudens in Berlijn zitten tot zeker donderdag zonder stroom. Die viel uit nadat een brug met kabels in de buurt van een elektriciteitscentrale in brand was gevlogen. Een gemeentehuis en een sporthal zijn ingericht als noodopvang. Ook hebben kerken hun deuren geopend voor mensen die willen opwarmen of hun telefoon willen opladen. De brand in de brug is mogelijk aangestoken. Extreem linkse klimaatactivisten zouden een brief hebben gestuurd naar het stadsbestuur... met de mededeling dat zij erachter zitten. De Zwitserse politie heeft inmiddels acht lichamen geïdentificeerd... van de dodelijke brand in de nieuwjaarsnacht. Het gaat om acht jonge mensen met de Zwitserse nationaliteit. De jongste zijn 16 jaar oud, de oudste is 24. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. De politie zei eerder al dat het identificeren lang kan duren... omdat veel slachtoffers ernstig verbrand zijn. Het is de Nederlandse Gian van Veen niet gelukt om wereldkampioen darts te worden. In de finale verloor hij met 7-1 van de 18-jarige Brit Luke Littler... die de wereldtitel voor de tweede keer op zijn naam schreef. Het weer. Er trekken winterse buien over het land. De temperaturen variëren tussen de min 3 in het oosten en plus 2 in het westen. Blijft ook later vandaag sneeuwen.